Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Franse open tegen een antisemitische uitspraak aan het adres van de zanger Patrick Bruel. De oprichter van het Front National deed de uitspraak in een filmpje dat in 2014 op de website van de partij stond. Le Pen haalt uit naar een aantal critici, onder wie Bruel. Over de zanger die van Joodse afkomst is, zei hij onder meer dat ze een oven voor hem zouden bouwen. De 88-jarige Jean-Marie Le Pen is vaker in de problemen gekomen door antisemitische uitspraken. Het Front Nationaal heeft hem daarom inmiddels uit de partij gezet. In de Waalse plaats Waver, net onder Brussel, zijn op een nieuwe kartbaan zo'n 70 mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Volgens Belgische media zijn vijf slachtoffers er slecht aan toe. Een groep van zo'n 150 mensen was op de kartbaan die pas dinsdag officieel wordt geopend. Waarschijnlijk werkte de afzuiginstallatie niet goed en konden de uitlaatgassen niet wegkomen. In Hezen is de Brabantse politie tijdens een onderzoek naar een bedreiging op een hennepkwekerij gestuit. Een jongen van 16 zou op een school in Valkenswaard iemand hebben bedreigd met een nepwapen. en werd aangehouden net als een jongen van 14 die het nepwapen in bezit had. In de woning van de jongen van 16 bleek een professionele hennepkwekerij te zijn ingericht met zo'n 200 planten. Twee jongens zitten dit weekend nog vast. In de zwaar beveiligde groene zone in Bagdad zijn de afgelopen avond raketten ingeslagen. De raketten werden afgevuurd vanuit een wijk waar veel aanhangers wonen van een shiitische leider. Eerder kwamen bij een gewelddadige demonstratie tegen de Iraakse regering zeker vijf demonstranten en agenten om het leven. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Het weer, er trekt sneeuw en in het zuiden natte sneeuw over en dat kan glad zijn. Minima vannacht tussen min 3 en plus 1 graden. In de loop van de ochtend droog en smiddags ook wat meer zon bij 2 tot 7 graden.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 Le Pen haalt uit naar een aantal critici, onder wie Bruel. Over de zanger die van Joodse afkomst is, zei hij onder meer dat ze een overvorm zouden bouwen. 88-jarige Jean-Marie Le Pen is vaker in de problemen gekomen door antisemitische uitspraken. Het Front Nationaal heeft hem daarom inmiddels uit de partij gezet. In de Waalse plaats Waver, net onder Brussel, zijn op een nieuwe kartbaan zo'n 70 mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Volgens Belgische media zijn vijf slachtoffers er slecht aan toe. Een groep van zo'n 150 mensen was op de kartbaan, die pas dinsdag officieel wordt geopend. Waarschijnlijk werkte de afzuiginstallatie niet goed en konden de uitlaatgassen niet wegkomen. In Hezen is de Brabantse politie tijdens een onderzoek naar een bedreiging op een hennepkwekerij gestuit. Een jongen van 16 zou op een school in Valkenswaard iemand hebben bedreigd met een nepwapen. en werd aangehouden, net als een jongen van 14 die het nepwapen in bezit had. In de woning van de jongen van 16 bleek een professionele hennepkwekerij te zijn ingericht met zo'n 200 planten. De twee jongens zitten dit weekend nog vast. In de zwaar beveiligde groene zone in Bagdad zijn de afgelopen avond raketten ingeslagen. De raketten werden afgevuurd vanuit een wijk waar veel aanhangers wonen van een shiitische leider. Eerder kwamen bij een gewelddadige demonstratie tegen de Iraakse regering zeker vijf demonstranten en agenten om het leven. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Het weer, er trekt sneeuw en in het zuiden natte sneeuw over en dat kan glad zijn. Minima vannacht tussen min 3 en plus 1 graden. In de loop van de ochtend droog en smiddags ook wat meer zon bij 2 tot 7 graden.